Er wordt bij de sluizen gewacht tot er genoeg boten in liggen. Volgens Rijkswaterstaat wordt er per dag bekeken of meer maatregelen nodig zijn. Als de droogte aanhoudt wordt er volgende week wellicht nog maar een paar keer per dag geschud. En dat leidt bij de sluizen tot langere wachttijden en mogelijk tot files. Elektriciteitscentrales langs de Maas hebben nog geen problemen met het koelwater. In verband met de droogte zijn de waterschappen in het hele land begonnen met extra inspectie van de veendijken. Die kunnen door droogte poreus worden en breken. In Rotterdam heeft een agent een man neergeschoten. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwonding overleden. De politie was vanmorgen vroeg gealarmeerd in verband met een burenruzie in de wijk Nieuwe Westen. De man kwam met een mes op de agent afrennen. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de agent het schot uit noodweer gelost. Veel gemeenten treffen de laatste voorbereidingen voor de komst van grote aantallen oranje fans. De halve finale wedstrijd van vanavond tegen Uruguay is op veel plaatsen op grote schermen te zien. Een aantal gemeenten is daar vanwege gevaren voor de openbare orde eigenlijk niet zo enthousiast over. Ze hebben strenge voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld over het aantal EHBO-posten en het uitdelen van water. Grote schermen staan rondom meer op het Museumplein in Amsterdam, het Stadhuisplein in Rotterdam en in steden als Eindhoven, Tilburg, Heerenveen, Leeuwarden en Hilversum.